Annemarie Rozing met het NOS journaal. CDA-fractievoorzitter Verhagen gaat ervan uit dat zijn fractie later vannacht eensgezind naar buiten zal komen. Hij zei dat bij aanvang van spoedoverleg over de kabinetsformatie. Verhagen wilde niet zeggen welke oplossing is gevonden voor de onderlinge verdeeldheid in de fractie. Drie fractieleden, onder wie mede-onderhandelaar Ab Klink, hebben laten weten te willen stoppen met de onderhandelingen met de PVV. Afgelopen avond lekte er via de NOS een brief uit die Klink dinsdag naar Verhagen en partijvoorzitter Bleken stuurde. Daarin schreef hij dat hij definitief wil stoppen met de onderhandelingen. Klink wil wel in de fractie blijven. Als het CDA-beraad afgelopen is, worden de onderhandelaars van de drie partijen verwacht bij informateur Opstelten. De gijzeling in het hoofdkantoor van tv-zender Discovery Channel in een voorstad van Washington is voorbij. De politie heeft de gijzelnemer doodgeschoten, melden Amerikaanse media. De drie gijzelaars zijn ongedeerd, zegt de politie. De gijzeling heeft een paar uur geduurd. Waarom de gewapende man de drie mensen had gegijzeld is niet bekend. Amerikaanse media melden dat de man regelmatig voor het hoofdkantoor van Discovery Channel zou hebben geprotesteerd tegen de tv-zender. In de buurt van de jachthaven in het Zuid-Hollandse Strijensas is vanmiddag een voet gevonden. Honden vonden het lichaamsdeel in het water. De haven is door de politie afgesloten. Het KLPD gaat de komende dag met sonarapparatuur het water doorzoeken. Totdat het onderzoek in het water is afgerond, blijft de, blijft de jachthaven in Strijensans gesloten. In Argentinië hebben de Nederlandse hockeyvrouwen hun tweede wedstrijd op het WK gewonnen. De hockeysters versloegen in Rosario Nieuw-Zeeland met 7-3. Maandag had titelverdediger Nederland de eerste wedstrijd met 7-1 van India gewonnen. Met zes punten deelt Nederland de leiding in groep A met Australië. Dan het weer. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt met in het westen meer zon en in het oosten kans op een buitje.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 to cleanse my skin. I wake again. I'm over. ZFM. ZFM. Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear En jij bent erbij. Don't let your eyes tell the brain. You should feel ashamed. Everyone needs it, baby. And I feel the same. did quiet catch on name. Eh? Hush, hush, hush, don't say a thing. Let's see what the night will bring. It might be everything. Oh, it hurts when you're too blind see. Please don't read my mind.